In 2006 werden ook al mogelijkheden verkend, maar de onderhandelingen liepen toen op niets uit. De twee bedrijven hebben samen 6500 winkels en er werken in totaal 375.000 mensen. Samen moeten de supermarkten de vierde winkelketen in Europa worden en de vijfde in de VS. Ahold is de grootste van de twee met een omzet van 33 miljard euro tegen 21 miljard voor Deleuze. Werkgeversvoorzitter De Boer vindt dat mensen die in de bijstand zitten hun handen uit de mouwen moeten steken. In een interview in de Volkskrant noemt de voorman van VNO-NCW het grootste deel van de half miljoen mensen in de bijstand labberkakken en slappelingen. Ze kunnen ook gewoon asperges steken in het zonnetje met de radio aan. Wat is daar fout aan? Zo vraagt de boer zich af. Verder stelt hij voor om de bijstand te verlagen... om er zo voor te zorgen dat mensen eerder op zoek gaan naar werk. De voormalige topman van de NS, Timo Huges, krijgt mogelijk toch een forse ontslagpremie. Dat zegt de arbeidsrechts, eh, arbeidsrechtadvocaat van Gelderen. Het komt door een fout van de Raad van Commissarissen. Toen Huges begin deze maand op staande voet werd ontslagen, heeft de Raad dat niet schriftelijk bevestigd. Dat had wel gemoeten. Huges moest weg omdat hij onjuiste en onvolledige verklaringen heeft afgelegd in het onderzoek naar onregelmatigheden bij QBus. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken van het WK voetbal in Canada. Oranje verloor met 2-1 van Japan. De Japanse vrouwen kwamen al vroeg op voorsprong en breiden die in de tweede helft uit naar 2-0. In blessuretijd scoorde Van de Ven het enige Nederlandse doelpunt. Het weer vanuit het westen klaart het op.